René van Brakel met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie in Panama breidt het onderzoek naar de twee vermiste Nederlandse vrouwen verder uit. Er wordt een zogeheten team complexe zaken ingezet dat samen met leden van de Nederlandse politie de vermissing verder onderzoekt. Het team moet volgens het Panamese OM zo lang als nodig aan de zaak blijven werken. Chris Kremers en Lisanne Froon uit Amersfoort verdwenen op 1 april in Panama. Het vliegverkeer in Londen en Los Angeles heeft last gehad van computerproblemen. Op de luchthaven van Los Angeles mochten anderhalf uur lang geen vliegtuigen vertrekken. Het luchtruim boven de stad werd nagenoeg leeggemaakt. Veel vliegtuigen weken uit naar andere luchthavens. Wat precies het probleem was, is niet bekendgemaakt. In Groot-Brittannië konden paspoortgegevens niet worden gescand. Dat moest handmatig gebeuren. Dat leidde op de vliegvelden in Londen en Birmingham tot lange rijen passagiers en vertraagde vluchten. De Noord-Ierse politicus Jerry Adams is gearresteerd. De leider van de Ierse Republikeinse partij Sinn Féin wordt verhoord over de moord op een vrouw in 1972. Ze werd toen ontvoerd en vermoord door een groep gewapende IRA-leden... waarschijnlijk omdat ze een gewonde Britse militair had geholpen. De IRA voerde jarenlang een gewapende strijd voor een zelfstandig Ierland... zonder bemoeienis van Engeland. De commissie die gaat over de toekomst van de Kuip in Rotterdam adviseert om het stadion door bouwbedrijf BAM te laten renoveren. Dat heeft RTV Rijnmond van Bronnen gehoord. BAM en Stichting Red de Kuip waren de enige overgebleven partijen voor het project. In het plan van BAM krijgt het nieuwe stadion 70.000 plaatsen en komt er geen derde ring, zoals Red de Kuip wil. In beide plannen komt er een dak op het stadion. Komende dag wordt de keuze officieel bekendgemaakt. gemaakt. Het weer, vannacht neemt de bewolking toe en het aantal buien af. Er is kans op mist en het is een graad of 8.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 And they charged the people a dollar and a half to see them. No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. It'd be a paradise door swing And a big yellow taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be a paradise, put up a parking lot Hey, nah, nah, don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be a paradise put up a parking lot.